Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet heeft voor het eerst gereageerd op het stikstofrapport van Johan Remkes. En ze nemen de conclusies grotendeels over. Betekent dat boeren in 2030 nog maar de helft zoveel stikstof mogen uitstoten... en dat 500 of 600 boerenbedrijven bij natuurgebieden snel worden uitgekocht. Volgens Remkes moet dat binnen een jaar gebeuren, maar dat vindt het kabinet wel heel ambitieus. De man die vorige maand werd aangehouden in Polen op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op PTR de Vries blijft nog langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. En de Britse minister van Financiën is ontslagen. Zijn plannen dreigden het hele land in een financiële chaos te storten. Daarom moet hij na 37 dagen alweer weg. Premier Truss blijft wel, ondanks dat de plannen ook deels haar idee waren. Ze schrapt nu één van die plannen. Een belastingverlaging voor bedrijven gaat niet door. In de hoop dat de storm wat gaat liggen. En er is veel te weinig aandacht voor wat de aardbevingen in Groningen doen met kinderen. Dat heeft de kinderombudsman gezegd bij de parlementaire enquête naar de gaswinning. Volgens haar heeft de vorige kinderombudsman er niet veel mee gedaan. Maar omdat ze zelf uit Groningen komt had ze al gemerkt dat het niet lekker ging met jonge mensen daar. Ellemijn van 15 woont in het bevingsgebied. En nadat de muren vol scheuren kwamen te zitten was de sfeer thuis gespannen. Als ik gewoon een simpel grapje maakte over het huis ik heb natuurlijk wel een beetje humor gebruikt om soms met dingen te dealen, om zo te zeggen. Dan werd dat niet echt geaccepteerd. Dan dacht ik heel erg van, dus voelde ik heel schuldig voor mezelf. Van oh, ik heb echt iets heel verkeerds gezegd en zo. En dat, dat, dat deed me echt wel wat, ja. Ja, Lemijn denkt dat de mensen in de rest van Nederland echt niet doorhebben hoe heftig het is van dat ze heel erg bezig zijn van, oh, we hebben kapotte huizen. Alleen dat ze vergeten ook van, ja, we, hebben eigenlijk ook gewoon kapotte mensen hierdoor. Ja, vandaag was de laatste dag dat mensen in opdracht van de Tweede Kamer werden ondervraagd over de gaswinning. En de commissie komt begin volgend jaar met zijn conclusies. Het weer, nou classic regenachtig herfstweer. Vanavond wordt het wel droog, het koelt ook wat af.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 come and go No sleep, running on a dream I'm like, oh my, oh my Yeah, there's something in the air tonight Way up in the blaze of gold there's something in the air tonight I feel it in the sky above Way down in the waves below Hey, I feel it in the sky above Why don't we call it love?